Mensenrechtenactivisten en nabestaanden betwijfelen dat. Nog eens 20 gevangenen liggen in een coma door een overdosis en 80 anderen worden behandeld, maar zijn bij bewustzijn. De problemen in de gevangenis in het westen van het land begonnen maandag. Gedetineerden gingen in hongerstaking uit protest tegen de slechte omstandigheden. Dat protest escaleerde volgens de officiële lezing. In Rotterdam hebben agenten een man neergeschoten die op de vlucht was geslagen voor de politie. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis overgebracht. Het is niet duidelijk waar de man is geraakt. Hij was volgens een politiewoordvoerder wel aanspreekbaar. Rond kwart over tien was er een melding binnengekomen over een man met een vuurwapen. Toen de politie ging kijken zagen ze een man die aan het signalement voldeed. Toen ze hem wilden aanspreken sloeg de man op een scooter op de vlucht. Uiteindelijk wisten ze hem toch te pakken te krijgen en daarbij is een onbekend aantal keren geschoten. De Rijksrecherche onderzoekt het schietincident. De eindstand van de actieweek voor de strijd tegen ebola is 7,4 miljoen euro. De opbrengst werd bekendgemaakt in het tv-programma Pauw. De hele dag was er op radio en tv aandacht voor de actie Stop de ebola-ramp van de samenwerkende hulporganisaties. Het publiek kon bellen naar een panel in beeld en geluid in Hilversum om te doneren op Giro 555. Bij het Leidseplein in Amsterdam is een man zwaar gewond geraakt toen er plotseling een ondergronds urinoir naar boven kwam. Een scooter die er bovenop stond kwam mee omhoog en kwam op de man terecht. Die raakte zwaar gewond aan zijn buik. Hij is naar het ziekenhuis gebracht. Hoe de urilift, zoals de wc's officieel heten, onverwacht omhoog kon komen is nog niet duidelijk. Het weer, het blijft droog. Temperatuur vannacht van 4 graden in het zuiden tot min 1 in het noordoosten. Overdag 3 graden in het noorden tot 8 in het midden en zuiden. Er is geregeld zon en het blijft droog.